To have. klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. 538 Nieuws. 6 uur. Bij een steekpartij in het centrum van het Drentse Hogeveen... is vannacht iemand gewond geraakt. Er kon snel een verdachte worden aangehouden. Waarom er werd gestoken is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. De politie heeft drones ingezet bij de Belgische grens om vuurwerkkopers te pakken. Door met die drones in te zoomen op een vuurwerkwinkel in België... konden agenten de kopers volgen en in Nederland aanhouden. Volgens Omroep Brabant werd er bij Roosendaal 80 kilo vuurwerk in beslag genomen. Vanaf morgen mag je in Nederland vuurwerk kopen. De VN-veiligheidsraad komt vandaag met spoed bij elkaar om over Somaliland te praten. Somaliland is een zelfverklaarde republiek die zich heeft afgescheiden van Somalië. Israël herkent het sinds kort, waarschijnlijk om Palestijnen uit Gaza daar naartoe te sturen. Onder andere president Trump en de moslimwereld zijn tegen de onafhankelijkheid. En New Yorkers moeten binnenblijven en van de nood een deugd maken door baby's te gaan maken. Dat zegt de burgemeester nu de stad kampt met hevige sneeuwval. In Central Park ligt al 11 centimeter en op de vliegvelden zijn honderden vluchten geschrapt.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 24-7 toegang tot online zelfhulp. En je gedeclareerde zorgkosten de volgende werkdag al op je rekening. De zorgverzekering van Interpolis. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. van houdt. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Vanaf morgen de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Friday, then, then Saturday, Sunday, one. There's live again. There's live on again. There's It's Friday again. It's Saturday, Sunday, one. It's Friday again. I thought the hands of time would change me, and I'd be all.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 Ik wil weer wakker met je woorden street, the homies got at me. Collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent.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 Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. I like the way you work it.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 You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. Yeah. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. No diggity. I thought to bag it up. Oh, I like the way you work it, no diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it, no diggity. No diggity.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 Outside of any map dot town. Yeah, buddy, you can. after midnight. It happens after midnight. What up, lady? you know what time it is. Stars all come out, mason jars do too. something good 538 Ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Heerschop. Freddie Mercury die blijkt een eh, geheime dochter te hebben. Daar zijn ze nu achter. Ja, ze kwamen erachter omdat ze precies dezelfde snor heeft als Freddie. <laughs> en daarmee stond ze te stofzuigen op I Want To Break Free.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 Van elektromonteur en finance manager tot engineer. Op randstad.nl vind je alle banen. Randstad, partner voor talent. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. Ook jouw maand kon goedkoper. Vind jouw baan als engineer, monteur of finance manager. Ga naar randstad.nl.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 partyhits. 538. De 538 Party Top 1000. Radio 538. Every time it's all. Heeft iedereen een glas in zijn hand? Nee, pap, wij nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker. We hebben hier frisjes staan. Thanks, pap. 3, 2, 1, gelukkig Niks 18 betekent dat je ook thuis tijdens oud en nieuw...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 Nu de hoogste korting tijdens de super Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.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 Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel... en 3 maanden Apple TV. Stream honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. 538 Nieuws. 7 uur. Bij een steekpartij in het centrum van het Drentse Hoge Veen is vannacht iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond kwart over drie. Kort daarna werd even verderop een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is nog onduidelijk. De politie onderzoekt dat nog. Op de A2 bij Den Bosch is vannacht een voetganger om het leven gekomen.